uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Argentinië is de nieuwe president Javier Milei beëdigd. In zijn eerste toespraak zei hij dat het land er nog nooit eerder zo slecht aan toe was... en dat een schoktherapie nodig is om Argentinië economisch gezond te maken. Volgens Milei dreigt er hyperinflatie in Argentinië... en zal hij er alles aan doen om dat te voorkomen. Zo wil hij misschien de Amerikaanse dollar invoeren en de peso afschaffen... In zijn campagne zinspeelde Millet ook op het afschaffen van een aantal ministeries... zoals dat van onderwijs en gezondheidszorg. De voorzitter van de klimaattop in Dubai heeft alle deelnemende ministers en onderhandelaars bij elkaar gezet. Hij hoopt zo sneller tot een akkoord te komen. De onderhandelingen blijven steken op het stoppen van fossiele brandstoffen... waar de olielanden niks van willen weten... en de klimaatadaptatie, oftewel de aanpassingen die landen moeten doen vanwege de klimaatverandering. De top loopt tot dinsdag en de voorzitter wil dat er dan ook echt een akkoord ligt. In Iran is het proces begonnen tegen de Zweedse EU-diplomaat Johan Floderis. Hij wordt beschuldigd van spionage voor Israël en van het verspreiden van verderf op aarde. Die laatste aanklacht kan leiden tot de doodstraf. Floderis zit al sinds twee 2022 april vast. Aangenomen wordt dat hij gevangen zit om te kunnen ruilen tegen een Iranier... die een levenslange gevangenisstraf uitzit in Zweden... voor het vermoorden van tegenstanders van het Iraanse regime in de jaren 80. eu buitenlandschef Borrell riep Iran vandaag op om de Zweedse diplomaat vrij te laten. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is de schedel van een pliosaurus gevonden. Dit prehistorische roofdier leefde zo'n 150 miljoen jaar geleden en kon wel 10 tot 12 meter lang worden. De pleosaurus zwom met vier flippers en had twee keer de bijtkracht van een zoutwaterkrokodil. De schedel die nieuw is gevonden is 2 meter lang en heeft 130 tanden. Het weer vanuit het westen trekt eerst nog een regengebied over het land. Later vanavond klaart het op. Morgenochtend regent het vooral in het midden en noorden. Smiddags droger met af en toe zon. En dan wordt het 9 tot 11 graden.